Jelle Seubring met het NOS Journaal. Mexico wil een uitgebreid onderzoek naar de dood van een man... die werd neergeschoten door de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Het gaat om een Mexicaanse man die vrijdag bij een verkeerscontrole... in de buurt van Chicago staande werd gehouden. Toen hij probeerde te vluchten zou hij hebben ingereden op een ICE-agent... die vervolgens werd meegesleurd. De agent zegt te hebben geschoten uit zelfverdediging. Naast Mexico heeft ook de gouverneur van Illinois om een onafhankelijk onderzoek gevraagd naar de dood van de man. Gewapende bendes hebben in een vissersdorp in Haiti zeker 40 mensen gedood. Haitiaanse media schrijven dat bendeleden huizen binnenstormden... en het vuur openden op kinderen, ouderen en zelfs baby's. Het dodental loopt mogelijk nog verder op. De moord op een bendeleider eerder deze maand wordt door ooggetuigen genoemd als mogelijke aanleiding. Haiti wordt al jaren geteisterd door hevig bendegeweld. Volgens de Verenigde Naties leidde het bendegeweld in de eerste helft van dit jaar al ruim, tot ruim 3000 doden. In Gaza-stad zijn gisteren in totaal 32 mensen gedood door het Israëlische leger. Dat meldt het Shifa-ziekenhuis aan persbureau AP. Onder de dodelijke slachtoffers waren 12 kinderen. Het Israëlische leger heeft de aanvallen op Gaza-stad de afgelopen dagen verder opgevoerd. Polen heeft gisteren weer gevechtsvliegtuigen laten opstijgen... vanwege een dreigende Russische droneaanval op Oekraïne. Volgens de Poolse premier Tusk kwamen de Russische drones in de buurt van de Poolse grens. Ook in Roemenië stegen twee straaljagers op... omdat er een drone door het Roemeense luchtruim vloog. Dinsdagnacht vloog een golf van Russische drones het Poolse luchtruim binnen. Polen schoot toen zeker vier drones uit de lucht. Het weer vannacht in het binnenland droog aan de kust buien. Het koelt af tot een graad of 9. Komende dag op de meeste plaatsen droog en vrij zonnig. Het wordt 19 graden.